Dit is Maud Schreurs met het NOS Journaal. PvdA-leider Samson wil dat GroenLinks en de PvdA na de verkiezingen één fractie vormen. Samen kunnen de partijen één klap de grootste worden, zegt hij. Samson wil alleen de fracties fuseren, niet de partijen. Hij reageert daarmee op een oproep van GroenLinks-leider Klaver. Die wil meer linkse samenwerking, maar voelt niets voor een gezamenlijke Kamerfractie. En de PVDA wil de AOW-leeftijd flexibel maken. Wie langer doorwerkt, bouwt meer AOW op. Dat staat in het verkiezingsprogramma van de PVDA. Verder wil de partij dat het eigen risico in de zorg verdwijnt... dat sollicitaties bij de overheid altijd anoniem gebeuren... en dat er honderdduizend banen komen voor conciërges en assistenten op scholen... en voor toezichthouders in het openbaar vervoer. Oud-CDA-kamerlid Frans Jozef van der Heijden is overleden. Hij heeft samen met zijn vrouw een eind aan zijn leven gemaakt, blijkt uit een, uit een overlijdensadvertentie. Ze verwijzen daarin naar de discussie over euthanasie bij een voltooid leven, iets waar het CDA zich tegenkeert. Van der Heijden was van 1982 tot 1998 kamerlid voor het CDA. Hij is 78 jaar geworden. In Pakistan hebben onbekenden een politiekazerne aangevallen. Zeker vier aanvallers zouden schietend het gebouw in de stad Quetta zijn binnengedrongen. De kazerne biedt plaats aan honderden kadetten. Een deel van hen zou gegijzeld worden. Speciale eenheden van het Pakistanse leger hebben het gebouw omsingeld. De Consumentenbond wil dat er een verbod komt op proefpakketten die automatisch tot een abonnement leiden. Dat gebeurt volgens de bond geregeld bij proefbestellingen voor bijvoorbeeld afslankpillen, scheermesjes of condooms. Eerder werden zulke praktijken al verboden bij kranten en tijdschriften.